met het NOS-journaal. President Trump heeft uitgehaald naar paus Leo. In een post op sociale media zegt Trump dat de paus zwak is op het gebied van misdaad... en heel slecht in buitenlandpolitiek. Ook noemt hij hem een hulpje van radicaal links. Trump is vermoedelijk geërgerd door de kritiek van de paus op het Amerikaanse optreden in het Midden-Oosten, zegt correspondent Andrea Vrede. Het kon niet anders dan dat Trump op een gegeven moment zou ontploffen. Hij was immers ooit heel erg enthousiast over deze paus. Maar nu is hij dus helemaal omgeslagen en nu is, eh, nu is de paus links, is heel erg bezig ook met deze oorlog. Dus het kon niet anders dan dat het een keer zou gebeuren. De president schrijft verder dat hij geen paus wil die het oké vindt dat Iran een atoombom heeft. Fitnessketen Basic Fit is getroffen door een grote hack. In meerdere landen zijn de gegevens van leden gelekt die bij de keten sporten. In Nederland gaat het volgens Basic Fit om data van ongeveer 200.000 mensen. Het zijn naam- en adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedatums en bankrekeninggegevens. Basic Fit zegt dat er geen identiteitsbewijzen en wachtwoorden zijn buitgemaakt. Volgens het bedrijf werden de hackers binnen enkele minuten ontdekt en direct gestopt. Diverse Europese leiders hebben enthousiast gereageerd op de verkiezingswinst van oppositieleider Magyar bij de Hongaarse parlementsverkiezingen. Magyar zei in een eerste reactie op zijn overwinning dat Hongarije weer een sterke bondgenoot zal zijn van de Europese Unie en de NAVO zegt correspondent Kiesja Hekster. Hij heeft ook beloofd om snel naar Brussel te komen om dat te gaan laten zien. Maar of hij dat ook echt allemaal gaat waarmaken, dat moeten we natuurlijk nog afwachten. Want voor alle duidelijkheid, hè, Marjar eh, is niet een progressieve of liberale Rob Jette-achtige premier die nu naar Brussel komt. Europese commissievoorzitter von der Leyen zegt dat Hongarije voor Europa heeft gekozen en dat Europa altijd voor Hongarije koos. Het weer, veel bewolking, droog vanochtend, vanmiddag langs de oostgrens. Wat regen, later is overal een bui mogelijk. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Er staat nog wel een lange file op de A7 van Horen naar Zaanstad... Tussen de afrit A van Hoorn en de afrit Weidewormer 12 kilometer met een half uur vertraging. Daar stond een kapotte bus stil, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij.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 Vanuit Zandvoort. ZFM. Oh, much, but All of the people stop to rush, to rush by. soul. I got it just stay close enough to get it. Don't slow. Drive it, clean it, lights out, bleed it, spend the last though.